Gerald, ga ik het eerste uur uh, uitluiden, luisteraars. Ik ben er straks nog een uur, dus blijf luisteren naar ZFM Zandvoort. On your knee, just tea for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. Day will break and I'll awake and start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see.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 Veroordelen komen nu te laat in de cel of beginnen te laat aan hun taakstraf, zei Teven in het WNL-tv-programma op zondag. Ook zouden er daders zijn die hun straf helemaal ontlopen. Bovendien moeten slachtoffers, nabestaanden en anderen beter worden geïnformeerd over de bestraffing van de dader, vindt Teven. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry is aangekomen in Egypte, een dag voordat het proces tegen de afgezette president Morsi begint. Kerry is de komende dagen in de regio... waar hij onder meer Saoedi-Arabië, Israël, Jordanië en Marokko bezoekt. Er gingen al geruchten dat Kerry ook Egypte zou aandoen... maar dat werd niet officieel bevestigd. De VS en de Egypte zijn van oudsher bondgenoten... maar de relatie is bekoeld sinds het leger de democratisch gekozen president in juni afzette. De hulp die de VS aan Egypte geeft werd deels bevroren. Een tribunaal in Bangladesh heeft een Brit en een Amerikaan ter dood veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De twee zouden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1971 18 voorstanders van onafhankelijkheid hebben ontvoerd en vermoord. Doordat het tribunaal er niet in slaagde hen uitgeleverd te krijgen, waren ze niet bij de behandeling van hun zaak. De oppositie zegt dat het tribunaal door de machthebbers in Bangladesh is opgezet uit politieke motieven. Volgens mensenrechtenorganisaties is de procesgang onzorgvuldig. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer. Het waait flink, aan zee hard of stormachtig. In de middag neemt de wind af, het blijft regenen met af en toe zon. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vielen op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Ehm, bij eh, het knooppunt de Brechtseplein tot aan het knooppunt Ridderkerk is de hoofdrijbaan afgesloten. Vanochtend vroeg is daar een ongeluk gebeurd en ze zijn nu de vangrail aan het repareren.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 in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all of the time. Oh yeah, life is bare. just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all of the time. The time. was dat met eh, mooie ondersteuning van het orkest van eh, Riley Hampton. Ja, luisteraars. Herb Albert en de Tijuana Brass. Zullen zeggen van ja, dat is toch een commerciële eh, orkest. Het heeft toch weinig met jazz te maken? Nou, nee hoor. Our day will come. Thank you. Tijuana Brass met Our Day Will Come. Ja, als ik eh, op de zondagochtend zo in de jaren 50, eh, 60 eh, naar beneden kwam thuis bij mijn ouders... dan draaide mijn vader nog alles het liedje Nancy met The Laughing Face. With The Laughing Face moet ik dan helemaal zeggen, in het Engels natuurlijk. Nou, herinneringen aan mijn jeugd, maar nu vertolkt door het John Coltrane Quartet. Nancy with a Laughing Face. Música Nancy with the Laughing gegeten. Die laatste was gewoon... Eh, <laughs> ja, ik weet eigenlijk niet wat voor geluid dat was. In ieder geval, het werd eh, voortgebracht op een, eh, mondharmonica. Want u dacht misschien dat Toet Stielemans dat alleen deed. Wel nee, dit was Larry Adler. How High the Moon, dat was natuurlijk de titel van het nummer. En uh, u heeft kennis kunnen maken met nog een swingende uh, mondharmonica-speler... om het zo maar eens even te zeggen. Heeft u de koffers al klaarstaan, luisteraars? Want we gaan een reisje maken. We gaan naar Broadway. En... Weet u wie ons meeneemt naar Broadway? Nou, wat dacht u van deze meneer? Mr. Lou Rolls. The neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. when you're walking down that street and you ain't had enough to eat. The glitter rubs right off, and you ain't nowhere. They say the girls are something else out here on Broadway. They're looking good, y'all. But looking at them just gives me the blues. Cause I They say I'm gonna catch a Greyhound bus and try to make it home one day. But they are wrong, I know they are. Cause the song I'm singing up from my heart. came up in lights down around Times Square somewhere out here on Broadway, looking good on Broadway, feeling good. u misschien... ja, Duif, het is leuk dat je ons meeneemt naar Broadway... maar met dit weer, dat maakt toch allemaal niks uit. Daar is misschien ook wel rot weer. We kunnen beter naar een zuidelijk land eh, vertrekken. Nou, daar heeft u misschien helemaal gelijk in. Daar schijnt waarschijnlijk altijd het zonnetje... zoals op de Canarische eilanden bijvoorbeeld. Tenerife, hè, Gran Canaria, Ventura, al die, eh, al die mooie eilanden. Maar eh, ja, nou ja, dan moet u me maar onverantwoordelijk noemen... dat ik u nou meeneem naar Broadway. Dan zou ik zeggen, ja, call me irresponsible dan maar.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 adore you. Call me unpredictable. een baritonstem had iedereen zegt. Michael Bublé was dat natuurlijk met Colby Irresponsible. Nou, dat hangt u mij aan mijn bordje, want eh, ja, u wilde gewoon niet meegenomen worden naar Broadway. Nou, dat heb ik stiekem toch gedaan. U luistert altijd nog naar ZFM Zandvoort, luisteraars. We hebben al genoten van Matt Dusk. Dat is de man die ook een beetje op Michael Bublé lijkt. We hebben al eh, van Michael Bublé zelf genoten. Maar we gaan nou weer eventjes eh, een heel andere tour op. We gaan de Milestones gaan we beluisteren van het orkest van Miles Davis. geweldig orkest van Miles Davis. De saxofonist heeft nog bij me op les gezeten. Ja, saxement dan over. Toen zat ik nog in de bouw. Ja, luisteraars, van de eh, CD, vroeger LP, The Very Best of the Jazz Divas... is dit eh, Nina Simone. My Baby Just Cares For Me. Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner smiled. Something he can't see fantastische muziek om naar te luisteren. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. I Found My Love in Avalon. Nou, dat is al zoveel uh, opgenomen door allerlei muzikanten, allerlei jazzmuzikanten ook. Maar ja, ik ben toch een beetje fan van Chet Atkins als gitarist. En eh, daar gaat u ook van genieten, let maar op. My Love in eh, Avalon. Dat was eh, Chad Atkins. Ja, een eh, dijk op de gitaar natuurlijk. luisteraars, I Can Give You Anything But Love... heeft u ook al door heel veel uh, jazzmuzici horen vertolken. Maar misschien nog niet door Diana Kroll. Nou, dat is een dame die echt een heerlijke, warme stem heeft. Dat toch jazzmuziek moet draaien, nou dan maar dit. can't give you anything but love, baby. That's the one thing I've got plenty of, baby. Dreaming a while, scheming a while, you're sure to find happiness, and I guess all those things you always pine for. Gee, it's nice to see you looking swell, baby diamond bracelets, Woolworths doesn't sell. Baby, until the lucky day, you know darn well, well, baby, I can't give you anything but love. lucky day you know done well, well, baby I can't give you anything I can't give you anything I can't give you anything but love I can give you anything but love. Dat was natuurlijk eh, Diana Kroll voor de mensen die, eh, die haar uh, hadden herkend, zeg maar. Wat was ik van plan? Een, een eh, nummer van Al Giro. En Al Giro is natuurlijk een, eh, een zanger die ook een heel jazzy eh, stemgeluid heeft. Samen met uh, het uh, ensemble van George Benson. Geweldige gitarist. Dit nummer heet Brisen. Don't you, don't you crack it, don't you crack it, don't you, don't you, don't you crack it, don't you crack it, baby, don't you, don't you crack it, don't you crack it, don't you, don't you crack it, out of breath and out of time. get reason. Don't you know Ronnie did reason? Don't you know Molly did reason? And did I say Polly did reason? Don't you know Willie did reason? And my brother Chili did reason? Don't you know is a reason? And when they say I'm just a reason, one, two, three, four, We go to here, we go, get going, take it slow. You got to get fun, fun, drink out your reason, but you get easy, but you're just but I got a reason, but giganten bij elkaar zet. George Benson op gitaar en Al Jarreau met zijn vocalen. Ja, dan eh, krijg je natuurlijk een optimaal resultaat, luisteraars. jazzliefhebbers zijn die ook wel van bluesmuziek houden. Die intimacy of blues, terwijl de eh, in, intimiteit, ik kom er bijna niet uit, ik struikel over mijn eigen woorden, de intimiteit van blues. Nou, dat bedoel ik niet een doorkijk blues, dat is een heel andere blues. Nee, de blues van eh, Harold Abbey. is eh, Harold Asby was dat, eh, met een swingende blues. Mijn zoon Sven, ja, die zingt ook, die maakt ook eh, geluid met zijn keeltje. ik ga u van een klassieker laten genieten. Georgia on my mind, zo'n Zwenduif. Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps that Georgia on my mind. sunset, Georgia. Oh, Georgia. A song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pine. reach out to me Other eyes smile tenderly Still in peaceful dreams I see sweet song, old sweet song Keeps that Georgia on my mind Oh, just an old sweet song Keeps Georgia on my mind be Georgia. Ja, Georgia we kennen het natuurlijk van eh, Ray Charles. Eh, een van de mooiste uitvoeringen vind ik zelf. Maar dit was uh, Zoons Ben. Moon River. We gaan even relaxen luisteraars met Richard Kleiderman. Richard Ja, luisteraars, ik ben bijna aan het eind van mijn verhaal. Uh, althans, wat vandaag betreft. Eh, dit is ZFM Zandvoort. Daar luistert u altijd nog naar. En houdt u van muziek, eh, zo vanaf de jaren 50 tot de jaren 80... moet u vooral blijven luisteren. Want de komende twee uur daar komt er weer genoeg voor die liefhebbers voorbij. Dus blijven luisteren naar Radio Zandvoort. Ik ga eruit met... wat, nou, wat zal ik eens kiezen? My Kind of Love. Patty Page. Ik dank u wel maar voor het luisteren een smakelijke lunch uh, toegewenst. En wat mij betreft, uh, tot een volgende keer. Dag. My kind of love, your kind of love Keeps me believing, although you're deceiving My kind of love, one way to paradise My kind of lips, your kind of lips When love comes stealing, encourage that feeling My kind of love one way to Paris.